zijn als sterren aan het heelal. Flonkerend als kristal, flonkerend als kristal. Als je nog ver van mij bent, zie ik ze al. Flonkerend als kristal. met gedaan. Al wist ik niet hoe je heette, kon jou niet vergeten. Toen je me eenmaal aankeek, voelde ik mijn hart al slaan. Jij met die lachende kijkers, trok mij aan. Jouw ogen zijn als sterren. kristal, fonkelend als kristal. Als u nog ver van mij bent, zie ik ze al, fonkelend als kristal.